een Klomp met het NOS-journaal. Het eigen risico wordt volgend jaar niet verlaagd. Dat blijkt uit conceptstukken voor Prinsjesdag, bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Het AD en de Telegraaf melden dat het eigen risico zelf zal stijgen. Mogelijk zal het bedrag voor het eerst boven de 400 euro uitkomen. Ook de zorgpremie zal stijgen, waarschijnlijk met enkele euro's per maand. Sommige politieke partijen houden rekening met een stijging van 15 tot 20 euro. Orkaan Irma raast op dit moment over het Caribische eiland Barbuda. Maar vanmiddag komt hij aan land bij Sint Maarten. Maar nu al staan daar straten onder water. De afvoer op het eiland kan het vele regenwater niet meer aan. Inwoners zitten in schuilplaatsen. Irma is een orkaan van de zwaarste categorie... met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Op Saba en Sint-Eustatius zullen ze minder last hebben van de orkaan... omdat hij daar waarschijnlijk de helft minder krachtig is na het Caribisch gebied trekt Irma verder richting Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Haiti en Cuba. Het gaat niet goed met de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay. Het afgelopen half jaar kwam het verlies uit op 286 miljoen euro. Dat is het zesde kwartaal op rij dat er verlies wordt geleden. Dat komt door de teruglopende verkoop en de kosten die gemaakt worden voor de uitbreiding in Nederland. Deze week opende het bedrijf een eerste warenhuis in Nederland. De komende weken worden er nog negen vestigingen geopend, onder meer in oude V&D-panden. Over de hele wereld heeft het bedrijf bijna 500 filialen. Vanaf 2019 is er op middelbare scholen geen frisdrank meer te krijgen waar suiker in zit. Met het besluit zeggen producenten jongeren te willen helpen met het maken van een gezondere keuze. De light varianten blijven wel te koop, omdat die minder slecht zouden zijn voor de gezondheid. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droger.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 Er staan er nog eh, wel 19. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer en een kwartier extra. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer door een ongeluk.